Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het strooizout werkt waarschijnlijk niet overal. Want in het zuidoosten van Nederland kan het volgens het KNMI zo koud zijn... dat strooizout minder of geen effect heeft. Op die plekken kan het verraadelijk glad zijn als natte weggedeelten weer opvriezen. Ook op het spoor loopt nog niet alles op rolletjes. De NS laat vandaag alleen sprinters rijden vanwege ijsafzetting aan de bovenleiding. De politie steunt de verlenging van de avondklok. De maatregel is goed te handhaven en best nog drie weken vol te houden, zegt een woordvoerder. Ook de burgemeesters staan achter de verlenging. Zoals burgemeester Bruls van Nijmegen. Hij is ook voorzitter van het Veiligheidsberaad. Door de avondklok komen volgens hem minder mensen bij elkaar. Maar dat moet wel terug te zien zijn in een daling van het aantal besmettingen, zegt hij of die avondklok nu ook echt helpt. Hè. Zorgt hij ervoor dat uiteindelijk het aantal besmettingen worden teruggebracht. En we die Britse mutatie nou ja, zo klein mogelijk eh, kunnen houden. En dat zullen we dus de komende weken ook goed eh, in de gaten moeten houden. Die vinger moet wel in de pols blijven gehouden. Nu schaatsliefhebbers hun noren en kunstschaatsen van zolder hebben gehaald... staat de zaak van schaatsenslijper Ron uit Amsterdam bomvol. Het is heel erg druk. Ja, de hele dag staat er een rij. Ik heb nog nooit zo druk meegemaakt. Er staat een enorme berg met schaatsen. En die heb ik gisteravond en vannacht geslepen. Zo druk is het, dus ik werk gewoon van s morgens vroeg tot, ja, tot s'nachts. Inmiddels heeft Ron al ruim 400 paar schaatsen opgeknapt. Het verschilt per paar hoe lang die er zoek mee is. Als ze netjes zijn, dan ben je misschien 6, 7 minuten bezig. Maar als ze tegen zit, ben je een kwartier bezig. Ron is er dus maar druk mee, al zie je wel een hoop blije gezichten. Vorige week was iedereen nog zagrijnig. Lockdown, je mocht niks, mag nergens heen, je mag niet naar buiten. En nu komt er gewoon ijs en er ligt sneeuw en iedereen lacht. Dan heb ik nog het weer. We krijgen opnieuw een koude dag. Min 4 tot min 7. Maar de wind is wel wat gaan liggen. Daardoor voelt het minder koud aan als gisteren. Vandaag laat de zon zich ook wat vaker zien. In het noorden blijft het bewolkt. Met op de wadden kans op nog wat sneeuw. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op een aantal wegen rijdt het verkeer nog langzaam. En het verkeer moet ook nog steeds rekening houden met gladheid door sneeuw en bevriezing.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 De Tweede Kamer roept het kabinet op om de massamoord op de Armeniërs tussen 1915 en 1917 formeel te erkennen. De regering houdt het tot nu toe op de kwestie van de Armeense genocide. In Rotterdam-IJsselmonde heeft vannacht brand gewoed op de achtste etage van een flat. 24 bewoners werden geëvacueerd en opgevangen in een sporthal. Vier flatbewoners liggen in het ziekenhuis. En het weer bewolkt, op de Wadden wat sneeuw, later in het zuiden wat zon. En het wordt min 4 tot min 7 graden. a veces vulgar y cuando te lo quito después te lo y las copas de vino, las libras de mari. Tú estás bien suelta, yo de safari, tú me ves el culo fenomenal, pa yo devorarte como animal. Si no te has venido yo te voy a esperar, en mi cama y lo voy a celebrar. Baby a ti no me pongo y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mis cinco lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar si no no te vamos a ver? Mami, me tienes buqueado, sí. Si fuera la Uru, me tuviese parqueado, dando vueltas por el condado siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gástalo en Sephora. Butón ya no compren Pandora, como piercing a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. pues Estudiosa, puesta para ser doctora. pero, le gustan los títeres huirleando motora. motora. Yo estoy para ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo y siempre te lo pongo. te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. lo Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. Y a mis rincones, lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. tiptoes, higher than Shaq on his tiptoes. Toppy and pie entire state building. This shit is like child's play children. I will annihilate, kill them. I fuck around and pile. Eight million dead little juveniles. Wait, children, I'll await my trial. They tilting. What then? Ain't nothing you say could ever trump. Nah, Mike Pence will get killed. Yeah. If you're hypersensitive, I wasn't referencing the vice president. Chill. Yeah. I mean, my penmanship at times tends to get ill. Violence, but with skill. That's why I hints when I write ends up with the mic and pencil getting killed. yeah. And I'm still ride die for the squad. Yeah. So you know which side that I'm on if a battle line's ever drawn. But if I I get involved, it'll be like canines in a brawl. But not similar to Mike Vick at all. Cause even if I don't have a dog in the fight, they ain't never gonna get rid of the fight in the dog. <laughs> Got stripes like a tiger, so you might get mauled. The mic in the palms like claws, like a swing right for your jaw and rip it off with one swipe of the paw. Bitch, you still on my dick or nah? If I suck, your wife is a straw. I'm sick and I'm not gonna cover my mouth next time that I cough. Cause see, these bars are like COVID. You get them right off the bat. Infected with SARS and Corona. Like you took a bite off of that. Then it goes from Martian to human. That's how the virus attacks. They come at me with machine guns. Like trying to fight off a net. Yeah. Yeah. DA got that dopey sense to me. It's like pneumonia symptoms of contracting COVID instantly, which is what separates my flow from theirs so that no one gets even close to this to pose a risk to me. So vocalistically, that's social distancing. Yeah. Flow going viral, you best stay strapped with that Lysol and get way back, get that Pine Sol and that Ajax, cause this dry cough is just like football umpires calling a playback. Bitch, back the fuck up like 15 yards, these rhymes call for a face mask. Another 14 day quarantine, they're cordoning off everything. This shit looking like a horror scene, like me metaphorically. Damn. Cause them stay at home orders seem like they just keep getting more extreme. Who knows when it's night Marilyn, like Monroe, Norma Jean. Uh, Norma Still Jean. got that heroin, lyrical drip with that morphine and that Thorazine. Cause I'm so fucking dope, dope. And you're a fiend, uh. and that's the one thing that hasn't changed. No, nope. some semblance nope. of normalcy. But I might need that hydrochloroquine, cause I got that yeah. The dark horse, I'm a nightmare. Mom fed me volume like air. Hmm. Thought that's why they called it a high chair. Whoa. I got a contact like eyewear. Whoa, wait a minute, bitch, let me lie here. Uh. 2020 hindsight in my side mirror. Every year you drop the ball like Times Square. My hair trigger whenever I get an idea. Like, fuck. Now my name rings out like a sponge mop. My trip was a drop in the bucket. So that gunshot you just heard just now in that one spot just came from the 9 mil that I just got. That's big bucks and I got a full money clip and I'm loaded. I ain't even mean to go the fuck off totally inappropriate with an opiate, groping it while I'm holding it like a trophy. I'm hoping a little codeine will give me and Whoa, everything is slow, I begin to floating. I know that I'm getting loaded, the pin exploded. Hiroshima with the flows of utopia, with the dope. I'm an OG, I'm like the goat here to get your goat. Little bit of sodium, it's the salt when I'm at the podium. At your throat, holy camole. I'm in the zone with the shit I'm on, getting modium in a commode because nobody's even close. Your petroleum to plutonium, you're a phony. I'm at the crib, but your hoe got her at the pole like voting, but no clothing, stripped down to a toe ring. And here we go with the gloating. I got my nose in the air like a Boeing. Then I got into a little bit of an argument with her, so I took a little lick of a galactic line up in a dinner, then I hit it with a motherfucking ottoman and bitter, then I shot her in a liver, delivered it to the bottom of the river. But I'm probably gonna jump in the water with it with a water money, cause I got a lot of it. And when it come to dripping, I be stopping like a hundred mile an hour, never running out of either one of them. I gotta get it, cause these bars are like COVID. Get them right off the bat, infected with SARS and Corona. Like you took a bite off of that. Yeah. And it goes from Martian to human. That's how the virus attacks.